Steeds meer jongeren hebben hulp nodig en sinds 2015 zijn gemeenten daarvoor verantwoordelijk. Ze zeggen dat ze hiervoor van het Rijk niet genoeg geld krijgen, dus draaien ze zelf op voor die extra kosten. Volgens de voorzitter van de VNG staat het water de gemeenten aan de lippen. In Maastricht zijn bij een steekincident in een GGZ-instelling meerdere gewonden gevallen. Het gaat om een patiënt en enkele medewerkers van de instelling. De verwondingen zijn volgens de politie in Maastricht niet ernstig. Het is nog niet duidelijk wat het motief is voor de steekpartij. Iran dreigt zich gedeeltelijk terug te trekken uit het atoomakkoord en meer uranium te gaan verrijken. In 2015 beloofde Iran de productie van verrijkt uranium te beperken in ruil voor het opheffen van de internationale sancties. Precies een jaar geleden trok de VS zich volledig terug uit het akkoord. President Trump stelde opnieuw oliesancties in en bestempelde de Iraanse revolutionaire garde als terroristische organisatie. Om Iran te waarschuwen heeft Washington oorlogsschepen naar het Midden-Oosten gestuurd. President Rouhani wil binnen 60 dagen nieuwe atoomafspraken maken met de overgebleven partijen van het akkoord. Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 12.500 euro over... voor de tip die leidt naar de daders van de aanslag op een gemeenteambtenaar in Tiel. In februari gooiden twee of drie mannen brandbommen in het huis van de ambtenaar. De politie in Tiel denkt dat de aanslag met het werk van de man te maken heeft. Het weer, bewolkt en regen, later in de middag opklaringen... maar ook nog buien met kans op onweer. Het wordt 11 tot 15 graden. Ook morgen buien, vrijdag minder nat en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files en die veroorzaken ook niet al te veel vertraging meer.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 I can tell that you wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it.